Esmeralda, señorita, kind van het ruwe Mexico. Ze danst in kroegen voor het geld dat nodig is voor haar Antonio. Esmeralda blijft verlangen naar de man die zit gevangen en op haar wacht. Men ziet in hem een moordenaar, misschien rest hem alleen nog maar één enkele nacht. Esmeralda, señorita, kind van het ruwe Mexico. Ze danst in kroegen voor het geld dat nodig is voor haar Antonio. Esmeralda blijft maar hopen om een vrij te kunnen kopen, wil zij veel geld. Daarom blijft zij maar dansen, hoe meer geld, hoe beter kansen, en dat is alleen wat telt. Ginds op het marktplein wordt de galg reeds voor hem opgericht. Als zij niet slaapt, dan moet Antonio hangen. Zij blijft maar dansen en de wanhoop van haar gezicht. Het losgeld is hoog, misschien morgen vroeg is zij wel genoeg. Esmeralda, señorita, in van het ruwe Mexico. Ze danst in kroegen voor het geld dat nodig is voor haar Antonio. Esmeralda blijft maar hopen om hem vrij te kunnen kopen, wil zij veel geld. Daarom blijft zij maar dansen, hoe meer gaat hoe beter kansen en dat is alleen wat telt. Esmeralda, señorita, in van het ruwe Mexico.